Charlotte Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt de Britse militairen in Afghanistan geweldig en zeer dapper. Deze week zei hij dat de Amerikanen in de oorlog in Afghanistan het moeilijke werk deden... en dat militairen uit andere NAVO-landen niet bij de frontlinie zaten, maar een beetje achteraf. Dat leidde tot woedende reacties, onder meer van de Britse premier Starmer... Hij sprak er gisteren over met Trump, die daarna een bericht op sociale media plaatste... waarin hij zijn woorden lijkt terug te nemen. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn de spanningen hoog opgelopen... na de dood van een demonstrant gisteren. De 37-jarige Alex Pretty werd doodgeschoten door de grenspolitie... tijdens protesten tegen de immigratiedienst ICE. Er wordt al weken gedemonstreerd in Minneapolis en andere Amerikaanse steden... na de dood van een vrouw die werd doodgeschoten door een ICE-agent. Tweederde van de overheden, scholen, zorginstellingen en vitale bedrijven... als energie- en waterbedrijven gebruikt Amerikaanse clouddiensten... blijkt uit onderzoek van de NOS. Het kan gaan om de site eh, die op een Amerikaanse server staat... of bijvoorbeeld Microsoft Teams. De Tweede Kamer wil dat Nederland onafhankelijk wordt... en trapte onlangs op de rem in een debat over de overname van het bedrijf achter DigiD door Amerikanen. De materiële schade aan het Drents Museum in Assen... door de kunstroof van een jaar geleden was ongeveer 250.000 euro. Het gaat onder andere om herstelwerkzaamheden en schoonmaakkosten, meldt RTV Drenthe.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 to start the day. Shine them in the pool room, shine them in the schoolroom, shine them in the morning, shine them in the evening, shine them in the summer and the winter too. You lose your blues when there's a shine, when there's a shine, a shine, yeah.